Eefje kunnen met het NOS-journaal. Premier Rutte is in het Witte Huis ontvangen door president Trump. Vlak voor het bezoek zei Rutte dat hij het met Trump vooral wilde hebben over banen en veiligheid. Rutte wees ook op de sterke banden die altijd tussen Nederland en de VS hebben bestaan. Trump zei dat de relatie tussen beide landen nog nooit zo goed is geweest. De twee leiders ronden hun gesprek naar verwachting rond deze tijd af. Later vanavond geeft Rutte een persconferentie. De politietop komt nog deze maand met nieuwe voorstellen om de capaciteitsproblemen aan te pakken. Dat laat korpschef Akerboom weten aan de politievakbonden. Hij is geschrokken van de onrust onder politiemensen. Die ontstond toen Akerboom instemde met het plan van minister Grapperhaus om de arbeidsvoorwaarden te versoepelen. Dat viel verkeerd bij veel politiemedewerkers, die toch al ontevreden zijn over de hoge werkdruk, het tekort aan mensen en de gevolgen van de reorganisatie. Korpschef Akerboom zegt die ophef te betreuren. Een man uit Purmerend die vorig jaar een jongen aanreed omdat hij belletje trek deed... is vrijgesproken van zware mishandeling. De 54-jarige man is veroordeeld tot een celstraf van twee weken en een taakstraf. Ook mag hij een jaar niet autorijden. Het OM had een jaar cel geëist, waarvan een half jaar voorwaardelijk. Een groep jongens was vorig jaar aan het belletje trekken bij de man. Die pakte daarop zijn auto en reed achter de jongens aan... Een van hen viel, waarna de man over hem heen reed. De jongen brak zijn been en moest lang revalideren. En alle voetbalwedstrijden in de eredivisie hebben komend seizoen een videoscheidsrechter. De KNVB en de Belangenvereniging van Scheidsrechters zijn het eens geworden over de arbeidsvoorwaarden. Punt van discussie was de keuze van videoscheidsrechters. Dus nu afgesproken dat in eerste instantie vooral ervaren videoscheidsrechters worden ingezet. Het weer, vanavond en vannacht helder, minimumtemperatuur 11 tot 15 graden. Morgen zonnig en droog en dan is het 25 tot 28 graden.